Zij was in Israël onder meer in Palestijns gebied en heeft een dubbel gevoel. Aan de ene kant, je wil heel graag supersnel weg. Aan de andere kant denk je, je laat ook mensen daarachter die niet weg kunnen. Die, ze, mogen de grens niet over. Hun zitten daar vast. En dat voelt gewoon, dat, ja, dat voelt, gewoon het is heel verkeerd, wel, ja. Het is de bedoeling dat het toestel vanavond terugkeert naar Eindhoven. Hoeveel mensen er dan aan boord zijn, dat weten we nog niet. Twee wielrenners van de Belgische ploeg Intermarché Circus Wanty zijn diep door het stof gegaan. De twee zouden meedoen aan een wielerkoers in China, maar raakten in opspraak door een filmpje op social media. In dat filmpje trekt een van de twee met zijn vingers zijn oogleden strak, zodat het lijkt alsof hij spleetogen heeft. De ander zet het op Insta. Hun ploeg besloot ze meteen naar huis te sturen en zelf hebben ze nu uitgebreid sorry gezegd voor hun gebrek aan kennis over Aziatische culturen. Ze zeggen dat het nooit hun bedoeling was om iemand te kwetsen. En de dochter van een Britse coronaheld heeft flink wat goede doelengeld in eigen zak gestoken. Haar vader, captain Tom Moore van 99, schuifelde in het begin van de pandemie met zijn rollator 100 rondjes om zijn huis. De laatste twee werden live uitgezonden op tv. Inches to go and there he is. Congratulations. Well done. Absolutely amazing, amazing achievement. Uh, captain Tom, how do you feel this morning? fine. I mean, yes, I mean, I'm surrounded by the right sort of people. So, uh, yes, I feel fine. I hope you're all feeling fine too. <laughs> Ja, na zijn dood beheerde de dochter van Captain Moore de ingezamelde miljoenen. Er waren al verhalen dat ze een zwembad en sauna in haar tuin liet bouwen. Maar ze stak nog meer Moore monies in eigen zak. 9 ton van de verkoop van boeken over het leven van de kapitein is ook niet naar goede doelen gegaan. Het weer grijs, vooral in het midden en zuiden veel regen. In het noorden wat vaker droog. En daar kan vanmiddag de zon ook nog even doorbreken. Het wordt 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij omval kwartiervertraging. kwartier vertraging. De andere kant op is de vertraging 10 minuten vanuit Middenmeer naar Alkmaar bij industriegebied Boekelermeer.